8 uur. met het NOS Journaal. Bernie Sanders gaat door met zijn campagne om de presidentskandidaat voor de Democraten te worden. Ook al maakt hij weinig kans meer. Dat blijkt uit een persconferentie na een gesprek met president Obama. Wat de twee hebben besproken is niet bekendgemaakt. De verwachting was dat Obama Sanders zou proberen over te halen uit de race te stappen... en zijn steun te geven aan Hillary Clinton. Sanders zei wel dat hij wil samenwerken met Clinton om de republikeinse kandidaat Donald Trump te verslaan. De oorzaak van de crash van een Zwitserse straaljager bij de vliegbasis Leeuwarden was een botsing in de lucht. Het toestel raakte een andere straaljager, zegt de Zwitserse luchtmacht. De piloot gebruikte zijn schietstoel. Hij is door het glas van een kassencomplex gevallen, maar raakte alleen licht gewond. Het toestel kwam neer bij een vijver en vloog een brand, niet ver van het dorp Beetschum. De andere straaljager raakte beschadigd, maar kon veilig landen. Een aantal gevechtsvliegtuigen voerden vandaag trainingsvluchten uit vanwege de luchtmachtdagen dit weekend in Friesland. Minister Dijsselbloem en staatssecretaris Dijksma hebben overleg gehad met de Franse regering over de situatie rond Air France KLM. Daar is onrust ontstaan na geruchten dat het luchtvaartbedrijf vluchten wil verplaatsen van Schiphol naar Frankrijk, om zo tegemoet te komen aan de Franse werknemers. Piloten van Air France gaan namelijk weer staken uit protest tegen nieuwe bezuinigingsplannen. Dijksma vindt dat slecht voor het bedrijf. Een neparts uit Tilburg wordt ervan verdacht dat hij zeker negen vrouwen heeft verkracht. Volgens justitie gebeurde dat tussen 2008 en 2014. De man deed zich ten onrechte voor als arts. Hij deed bij vrouwen onder meer borst- en bekkenbodemonderzoeken. Ook maakte hij uitstrijkjes. De onderzoeken waren bij hem thuis in Tilburg. Het weer vanavond en vannacht koelt het af. Na een graad of 9 het blijft droog.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 what we own. Don't fit the skies black with birds, screaming my words to the beating of the deafening dark. And when we return from the top, you descend. descending. de technische, eh, technische dienst er eens even bijvragen. Het schijnt hier om weer van een box eh, half uitgevallen eh, te zijn. Straks gaan wij praten met de Culture in Memoriam. Jongens zijn onderweg vanuit Malmö naar Zandvoort. En als je wilt weten hoe groot die afstand is... ja, dat moet je niet aan mij vragen... maar dat zullen we zo wel van ze horen. De foto heb ik net eh, gezien. En ze denderen dus over de afsluitdijk heen. En als het goed is, kunnen we ze tussen nu en een half uur hier verwachten. En daarna zullen we een uur met hun gaan praten over eh, de, hun album in ieder geval. Dat, dat, dat sowieso. Eh, want ze zijn hier in Nederland voor een mini-tournee. En de reden waarom we Alaska draaien... dat heeft eh, te maken met de link die bestaat tussen Alaska en de Culture in Memoriam. Want ze hebben hetzelfde platenlabel, namelijk King Forward Records. Inderdaad, dat is dus de reden waarom wij eh, de Culture in Memoriam hebben. Dat heeft daarmee te maken... dit, dit is dus een uitzending die ook een deel in de Engelse taal zal worden ehm, afgewerkt. En over de Culture in Memoriam gaan we zo direct eh, nog even wat eh, werk eh, draaien. Dus dat doen we zo. Maar we hebben natuurlijk ook nog allerlei andere muziek hier liggen. Uiteraard natuurlijk van Nederlandse bodem. En over die Culture in Memoriam gesproken. Ze doen dus een mini-tournee. En het slot van het liedje is dat ze uiteindelijk, dacht ik, aanstaande zondag in de, de, de Piers in Volendam dan gaan spelen met onder andere Dan Lion en One Clueless Friend, inderdaad, die. En eh, dat is ook de reden waarom we ook eh, iets van Dandelion en One Clueless Friend. En nu we het er toch over hebben, over Dandelion en Alaska. Want eh, nou ja, het, het, het, ik, mag het, ik mag het zeggen. Maar het is zo goed als zeker dat Dandelion 13 oktober hier bij Alternative FM het gast zal zijn. En dat, de aanleiding, dat is heel bijzonder. De aanleiding is dat dan eh, het album van Dandelion uit is. Dat is één. En twee, eh, wie ook meekomt is Frank Bond van Alaska. Eh, het wordt er sowieso een beetje een bijzondere avond. Want ja, 13 oktober is vijf dagen voor de verjaardag van Joost Roelie hier. En wat gebeurt er dan op die 18 oktober? Dan wordt deze jongen 50. En aangezien ik dan toch iets van een verjaardagscadeau wil hebben... hebben Frank en ik besloten van laten we er dan maar een aanleiding voor vinden om hier een, eh, een, eh, ja, een soort programma op te gaan zetten. En dus is het dus besloten gisteravond om dat eh, op die manier te doen. En bovendien is het ook aan de vooravond van de verjaardag van Frank Bond zelf. Dus we gaan onszelf een beetje gewoon feliciteren. Dat, dat, <laughs> daar komt het in feite eigenlijk wel op neer. dus dat kunnen we je dan ook al melden. dan, er zijn nog meer ontwikkelingen aan de gang. er komt nog veel meer aan. Ehm, als het goed is, komt er op 1 september ook nog een band <clears throat> en dan moet ik ook... <laughs> Dat, dat, dat is, eh, dat is eh, een, een, band, volgens mij uit eh, de buurt van Rotterdam. Die, die dan nog langs gaat komen. dat ga je zo horen. Maar eerst gaan we natuurlijk even muziek tot ons nemen. we hadden dus The Prophet met Alaska. En daar heb ik eigenlijk al zoveel eh, zitten kletsen over het spoorboekje. Dat we dus ook eh, hier eh, zijn voor de muziek No Sorrow met Disillusioned. ga je nu horen hier bij Alternative FM. a million things to say. In the end we can just go one step sing, fallen seas, my son, heads, be gone. And I, I saw my mother dance a barefoot waltz in the knee high ground. Our fathers sang, Fall and Picked us up, he asked us if we please. En dat was hem. Paul and Seas van um, Dandelion. 13 oktober dus eh, bij ons eh, te horen hier eh, bij Alternative FM. Dus zet het er maar vast in je agenda. En de aanleiding is dus dat dan het album van Dandelion uit is. En de kans bestaat ook dat Alaska dan hier ook gaat spelen. Dus die mogelijkheid bestaat. Sowieso zal Frank Bond zelf wat, wat komen spelen. Dus, dus en... Eh, ik kan je ook wel wat verklappen mm, dat we misschien nog eh, hier een, uh, een Zandvoortse poëet aan het woord laten. Nou, en dan weten de, de, Zandvoorters wel wie ik bedoel. Alleen hij weet het zelf nog niet, dus we moeten hem <laughs> nog wel eventjes vertellen. Want anders dan loop ik dat hier te roepen en dan is het mooi geen dorp zuilkoper. Wat heb je nou weer verteld over me? Ja, dat, dat, dat, dat, dat krijg je natuurlijk als je hier in een dorp bent. Maar goed, twee nummers achter elkaar. daarvoor hoorde je Nozorio maar Disillusionized... En eh, Disillusioned, zo moet ik het eigenlijk zeggen, niet Disillusionized, want dan, eh, dan is het eh, een heel ander woord. maar goed, dat is wat je net hebt kunnen beluisteren hier bij Alternative FM. We gaan ook weer terug eerder dit jaar, ik geloof zelfs vorig jaar zelfs, in november. Toen is zij hier geweest en dan heb ik het over Linda Kreuze en het nummer dat heet Visualize. small dit waren ze dan. De, uh, de, history, de, de, de, de culture in memoriam. Ja, ja, ja. En ik ga het zo direct aan die jongens vragen. Die zitten me dus op een gegeven moment aan te kijken. Zo van, eh, van hé, eh, hey, wat is er? Nou, hij loopt een beetje door. Dus, dus dat, dat krijg je met Soundcloud. Dan, dan, loopt, dan loopt de tracks lopen een beetje door. Ehm, maar eh, we hebben zo dadelijk eh, hebben we natuurlijk ook nog, eh, nog meer werk van deze jongens. En ze zullen me aanstaan te kijken van waar heb je het over? Nou, het is, het is Nederlands, dat, dat sowieso. Dus de voertaal zo, zo direct. Engels zijn. Het is wel heel, heel bizar dat je op een gegeven moment... Uh, uh, zit je dus de uh, Histories Dust te, te, spelen. En wie komen er binnen? Nou ja, gewoon de, de, leden van de band komen nu binnen. Dus we gaan dus dadelijk met ze praten. daarvoor hoorde je trouwens Linda Kreuzen met Visualize... Eh, ik geef ze nog heel even de gelegenheid om even op adem te komen. Want eh, ja, eh, het is toch een verre trip die, die ze maken vanuit Malmö naar Zandvoort. En ja, de enige die het misschien een beetje na kan doen is Max Verstappen. Maar dat gaat dan allemaal nog een beetje in de, de hoogste versnelling. goed, wij gaan even nog wat, wat nummers draaien van Nederlands bodem. En dat is Elena May, die als eerste hoort. En daarachter One Clueless Friend met Twisted. from a shameful night. A useless wreck, his body's tight. He plants a seed into a fruitful soil. Let's hope for the best. van uh, One Clueless Friend. Eh, een van eh, de, bands die dus op zondag... de, de band die vanavond hier te gast is bij ons in de studio... de Culture in Memoriam gaan ondersteunen. In de Piers zullen ze gaan optreden. We gaan zo dadelijk praten. Maar eerst gaat Victor van de, de Culture in Memoriam... een beetje zijn gitaar een beetje, een beetje stemmen. Zodat er in ieder geval één nummer gespeeld gaan worden. Dat, eh, dat, eh, <laughs> dat hadden we niet helemaal voorzien, maar dat lost zich altijd vanzelf op. Eh, dat zijn de leuke dingen van een, van een radioprogramma. Uh, die jongens hebben trouwens negen en een half uur reizen erop zitten. Want ze komen rechtstreeks vanuit Malmo. Dus en ik was er al voor gewaarschuwd door Frank gisteravond van... nou, die komen gewoon zo de afsluitdijk afzetten. Dus, dus wat dat er gaat, zijn ze er dus. Eh, maar eh, zal er het een en ander wel gaan gebeuren de komende dagen. Dus eh, dat gaan we straks allemaal uit hun mond horen. de hele band, de complete band is, is er dus. Ehm, en ja, we hebben ongeveer een uur. Dus we zullen, we zullen zo dadelijk, als, als de gitaar is in, ingespeeld... dan gaan wij in ieder geval luisteren naar, naar Victor. Naar een nummer wat, die, wat, wat zij hebben gemaakt, maar dan heel beperkt. En eh, dan eh, gaan we natuurlijk ook praten over het album History Dust. En het leuke is, ehm, hij is... De radiomensen kunnen het niet zien. Maar het is wel een eh, origineel uh, vinyl verhaal. Nou staat er bij Frank Bond zelf op de Facebookpagina een podcast. Waarom mensen nou juist op het vinyl terug gaan en terughalen. En als ik dit gewoon... Ja, het heeft inderdaad gevoelswaarde. het is ook helemaal netjes mooi ingesield. En als ik achterop uh, kijk, dan, dan zie ik gewoon ook King Forward eh, Records. Nou, weet je wat? Ik ga er gewoon een foto van maken. En dan uh, kan je het zelf zien. En dan zal ik het even op Facebook zetten. Van, van wat wij dus hier, hier hebben binnengekregen uit, uit Scandinavië. Want dat is, dat is toch wel de, plek waar zij vandaan komen. nu, weer tijd voor Nederlandse productie. Namelijk de Rolex Babies. Een van de, de leden Ro Halfheid van Holst, die stond van de week op een, uh, op een schuit eh, wat, wat eh, muziek te maken. Dat, dat was dan zijn eigen muziek. maar hij heeft samen met Luc Nijman ook nog iets gedaan. dat heette de Rolex Babies. En we hebben dus de eigen opname. Want dat vinden we toch altijd wel weer leuk. La Luna hoor je dus nu. Rolex Babies. Rolex Babies in the house. We're gonna do the loon. La la la la loon. You gotta be dancing. Nou, zo ging dat nog eventjes een eh, paar seconden door met eh, de Rolex Babies. Uh, eh, Electro-werk van, van de heren uit Amsterdam. Het is 11 minuten over half negen. En ze waren inderdaad op tijd hier bij ons in, in de studio. de heren en dame van The Culture in Memoriam. En een van de leden, dat is Victor van The Culture in Memoriam. die zit tegenover mij. good evening, Victor. Hello. Hello. It was uh, a long trip, I think. Yeah, it was uh, a good nine, nine hour, nine and a half maybe. Nine and a half hours from from Malmo. Straight from Malmo. Yeah. yeah. Um, this is uh, the, the the album History Dust. It, uh, is this uh, the first album, or or are you a little bit uh, um, further with uh, with yeah, any album? It, it's the fourth, I guess, yeah. Uh, hmm? uh, or the third. Uh, depends how you count. Hmm? count. Yeah. It's, it's the it's the third real released one by by big companies or uh-huh. a small company though. Yeah. I, have made some EPs before, so it's it's the third one. Third one. The third one. Yeah. Mm. Um, what, uh, what, uh, what is about uh, uh, uh, yeah, the music in, in Sweden? Is uh, I, I heard that you uh, a little bit uh, criti cri critical about the society in in the world. Yeah, yeah? It, it's I'm a socialist, and yeah, and you you can clearly clearly clearly hear that on the record. Yeah, it's every song on the record is about class, and it's about. Um, the state and the world uh, is in. Yeah, uh, and it, it's um, it's quite impossible to to write a, a, a pop song, not um, making it a political song. If you're a socialist and the world is burning. Yeah. Dus uh, you, you have uh, you have an, uh, an, um, an, a sort of yeah a view about this world. Uh, it's it's not nice. Or, or is that uh, is that eh, too eh, too dark? Yeah, well, the, the, world the world is actually quite nice, and it yeah. could be nicer. Oh, I it guess. could be nice. Yeah, yeah. it, it's not a, a total black world that, that I'm painting mm. on with, with, the record. It's like um, it's also. Um, uh, I'm also singing about about the small struggles uh, in, in, the everyday life Mm-hmm. Uh, the small communities and the solidarity and, and all, all those beautiful things that can be found in a, in society. It's all right. Not always black. Um, well, I give a, little bit uh, translations in Dutch. Um, ik heb even net uh, gevraagd uh, aan hem, want wat ik begrepen heb uit het verhaal en uit een beetje uit de bio, de biografie, is dat Victor nog, ja, hij is een maatschappij kritisch. Hij zegt het ook zelf, hij is socialistisch ingesteld. Eh, dat heeft ook eh, te maken met de kijk op de wereld. Eh, het is niet alleen zwart wat, wat de wereld is. Hij wil eigenlijk ook met de, de songs die de Culture in Memoriam maken... toch ook de wereld een beetje uh, mooie kleuren. Want er zitten ook waardevolle elementen in. Zoals ja, voor elkaar opkomen, solidariteit, dat soort zaken. Die, die worden ook besproken op dit derde album inmiddels alweer van... de Culture in Memoriam. Ehm, wat... wat Eh, eh, eh, do you have in Holland? In Holland, what what uh, is is there any? Um, uh, fans or, or, or uh, supporters for the culture memorial here uh, in Holland. <laughs> so, uh, yeah, I really hope so. But, yeah. but uh, um, I know one. <laughs> So I know one. so that's is, is that is that the the the, the same guy uh, I know also uh, the, the the guy in Volendam or is that uh, uh some, I somebody think, else? Think it, his name is Mr. Bond. Oh, that's Bond. Yeah. <laughs> <laughs> <laughs> um, when he heard your music for the first time, what was his uh, what was his mind setting about your music? I, I, I never met him. I, I don't yeah. know. Uh, I just know that, that it's a guy that's going to release the record over yeah. here. So so I, am pretty sure that he liked it. Uh, is there also about? Uh, I know Frank uh, Frank a little bit. Uh, he's a, he's a, a guy uh, who puts some literature in his songs. Okay. Is that also what you are doing? Um, some literature. Um. <clears throat> you mean like a reference to? to yeah, po poetry or something like that. It is. it is. I, I have heard from from Frank. He, he has written a song about an French Poetry, uh, Rainbow. Okay. And uh, the guys have uh, presented in maybe I think in May, last May, they, they present a, a, a famous beer, Shakes, Shakespeare like uh, William Shakespeare. Yeah, but, uh, I, I, I, got it. Yeah, yeah, yeah. and that, and that's uh, that's uh, that's his connection with music. He is okay. He put some literature, po poetry, and that sort of things. Is that also your thing to do in your music? No, no. Oh, that's <laughs> that's pretty clear. <laughs> Ehm, we we'll talk later. En eh, dat, dat is eh, nog eh, voor, voor de mensen die thuis zitten te luisteren. Nou, het is duidelijk. voor in Nederland is het natuurlijk wel zo van... Ja, laten we hopen dat er, dat er mensen zijn die, die straks de Culture Memorium een, een, warm hart toe gaan dragen. Nou, dat, dat zal ongetwijfeld lukken met de kleine tournee die ze hier in Nederland hebben ingelast. Want dat, dat is wel de bedoeling dat daar dus mensen op afkomen. Sowieso kan ik je eh, vertellen dat eh, dus zondag in, de, in de Piers... dat ze daar dus staan te spelen. Dus we, we, we hebben in ieder geval één gemeenschappelijke vriend... en dat is Frank Bond. Maar ja, dat, eh, dat eh, lijkt mij duidelijk in dat, eh, in dat hele verhaal. En we hadden het nog heel even kort over van... zit er ook een overeenkomst tussen Victor en Frank... als het gaat om liedjes schrijven op basis van literatuur en poëzie. Maar daar was het antwoord heel duidelijk nee. Dus dat, dat is dan het verhaal. Nou, we gaan eerst weer even wat, wat muziek draaien. dit is ook electro. En dat komt uit Hoofddorp. Nexo Shape en Coming Home. always known where I came from, and now I know where I'm heading. Oh. komt, als het goed is, eh, hier volgende maand eh, bij ons eh, langs in een Alternative FM. dan gaat zij ook spelen. dat is Koosje. Koosje is uit, uit, ik dacht ook uit de buurt van Rotterdam. Daar komt ze vandaan. Goed, ehm, ik kijk nog eventjes naar de, naar de klok. Heb ik dan nog, nog tijd om nog een wat langer nummer te gaan spelen? Dat gaat me wel lukken, want de band waar ik het over had... Tears and Denial, want daar eh, heb ik het over. Die komen eh, dan eh, waarschijnlijk in september langs. Maar dat gaat meer over het, het album wat ze uit willen gaan brengen. En daar willen ze het een en ander over gaan vertellen. Maar inmiddels hebben ze dan een EP die het, het licht had gezien. Dat was van maart dit jaar. Ehm, dan zit ik een beetje ook te kijken naar de tijd.